nog eentje, eentje dat om af te leren. We blijven nog even hier en maken wat plezier. Die vrouw van mij, dat is een zachtgerijntje. Wat als wij uitgaan, is het vaak niet pluis. Dat is niet leuk, want ik hou van een geintje. Maar zij wil elke keer te vroeg naar huis. Kom op, het nog eentje, eentje dan om af. Daar zaten zeven schatjes op een rijtje. Dan ga ik niet naar huis